Het is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Topman Stroos Kaan wordt definitief niet vervolgd voor deelname aan de groepsverkrachting van een Belgisch escortmeisje. De krant Le Figaro meldde eerder al dat het onderzoek zou worden stopgezet. En nu heeft het Openbaar Ministerie in Frankrijk dat bevestigd. De aanklagers hebben verder geen uitleg gegeven, maar er lijkt onvoldoende bewijs. Stroos Kaan wordt nog wel verdacht van het onderhouden van een prostitutienetwerk. Hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen hij in New York werd opgepakt op verdenking van verkrachting van een kamermeisje in een hotel. Ook die strafzaak werd geseponeerd. De Fiat is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar hoogleraar Diederik Stapel. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften. Daarnaast is het vermoeden dat hij de overheid heeft opgelicht door het aanvragen van geld voor onderzoek, terwijl dat onderzoek werd verricht met valse data. De komende tijd zullen nog diverse getuigen worden gehoord. Hoogleraar sociale psychologie werd vorig jaar door de universiteit in Tilburg op non-actief gesteld. Toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. In Georgië heeft president Saakashvili de nederlaag erkend van zijn partij bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De uitslag heeft tot gevolg dat oppositieleider Ivanishvili premier zal worden onder Saakashvili. De miljardair Ivanishvili leidt het verbond van oppositiepartijen Georgische Droom. Volgens Saakashvili wil hij Georgië weer onder de invloedssfeer van Rusland brengen... Maar Ivanishvili spreekt dat tegen. In het UMC in Utrecht is afgelopen vrijdag voor het eerst een borstkankerpatiënt met ultrageluid behandeld. Een wereldpremieur volgens het ziekenhuis. De behandeling bestaat uit het verhitten van de borsttumor, waardoor de kankercellen vernietigd worden. Het UMC verwacht dat uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle mensen met een borsttumor in de toekomst geen operatie meer hoeft te ondergaan. Dan het weer af en toe zon, maar ook kans op een enkele buit. Het is een graad of 17. Morgen veel regen en wind. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.